9 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Johnson Johnson en de Amerikaanse overheid... steken samen 1 miljard euro in de ontwikkeling van een eventueel coronavaccin. Een bedrijf uit Leiden helpt ook mee. Volgens dat bedrijf ligt er in het gunstigste geval begin volgend jaar een vaccin. Nederlandse ziekenhuizen zoeken hard naar personeel en apparatuur... om de komende dagen extra bedden voor de intensive care te kunnen leveren. Het moeten er aan het einde van de week 2400 zijn. Dat zijn 800 bedden meer dan nu. Volgens de Vereniging voor Intensive Care wordt er ontiegelijk veel van de zorgmedewerkers gevraagd. De extra bedden zijn nodig omdat het aantal coronapatiënten op de IC's sneller stijgt dan verwacht... Het kabinet heeft geen andere optie dan de maatregelen die nu tot 6 april gelden te verlengen. Volgens ingewijden is de kans groot dat ze van kracht blijven tot eind april, begin mei. Waarschijnlijk gaat het om alle beperkingen die nu ook gelden... zoals het sluiten van de scholen, voldoende afstand houden en sluiting van horeca. Volgens ingewijden is het niet waarschijnlijk dat er nieuwe voorschriften worden afgekondigd. Noorwegen kocht afgelopen week voor bijna anderhalf miljard euro aandelen van oliemaatschappij Shell, meldt het Financiële Dagblad. Dat is opmerkelijk, omdat het staatsfonds de laatste jaren juist aankondigde dat het aandelen van olie- en gasbedrijven zou gaan verkopen. De Noren verdubbelden hun hoeveelheid aandelen op het moment dat ze historisch goedkoop waren. Schrijfster en columniste Carol Friedman is overleden. zoals onder meer bekend vanwege haar debuut Tralievader in 1991 en twee koffers vol uit 1993. In de verhalen staan de gevolgen voor Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog centraal. Beide boeken werden in meerdere talen vertaald en verfilmd. Karel Friedman was 67 jaar. Het weer, vanavond klaart het op. Het wordt vannacht 0 tot min 4 graden. Morgen veel zon bij 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 When I say wasn't me Maybe get a blister on your thumb We got to install microwave ovens Custom kitchen deliveries We got to move these refrigerators We got to move these color TVs Move, move mama, she got it sticking in the cameraman.